Of er slachtoffers zijn is niet bekend. De Taliban hadden aangekondigd de parlementsverkiezingen te verstoren. Ze hebben bij moskeeën flyers neergelegd met bedreigingen aan iedereen die wil gaan stemmen. Ook op internet zijn dreigementen geuit. Verwacht wordt dat veel Afghanen uit angst thuis zullen blijven. Gisteren werden twee kandidaat-parlementariërs ontvoerd, evenals 18 campagnemedewerkers en leden van de kiescommissie. Om de kiezers te beschermen zijn zo'n 300.000 Afghaanse en buitenlandse ordebewaarders ingezet. Het programma van de paus in Londen gaat vandaag gewoon door... ondanks de arrestatie van zes mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen. Gisterochtend werden vijf verdachten opgepakt, gisteravond een zesde. Waar ze precies van verdacht worden is onduidelijk. Bij huiszoekingen zijn geen verdachte spullen gevonden en de mannen zijn nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Paus Benedictus reageerde naar verluid kalm op de arrestaties en zag geen reden om zijn programma aan te passen. Vandaag leidt hij een mis in Westminster Cathedral en is hij bij een gebedswaken in Hyde Park. Tegenstanders hebben een demonstratie gepland tegen de conservatieve ideeën van de kerk, de misbruiksschandalen en de kosten van het staatsbezoek van de paus. De film Submarino van de Deense regisseur Winterberg is uitgeroepen tot de beste boekverfilming. Dat gebeurde afgelopen avond op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Submarino is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jonas Bengtson. Volgens de vakjury is het een actuele film over verslaving, waaraan de jury ook bijna verslaafd raakte. De Deense hoofdrolspeler kreeg in Vlissingen een bedrag van 5000 euro en een beeldje van Aad Veldhoen. De jury beoordeelde twaalf boekverfilmingen. Eén daarvan was The American van Anton Corbijn. Het weer, vannacht nog hier en daar een bui bij een graad of 6.